spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is overleden. Dat is rond 4 uur vanochtend op de Noord-Koreaanse staatstelevisie bekendgemaakt. Kim Jong-il is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand tijdens een treinreis. Hij kwam in 1994 aan de macht na het overlijden van zijn vader. Elke vorm van oppositie in het Stalinistische Noord-Korea was verboden. Rond Kim Jong-il heerste een persoonscultus met benamingen als geliefde leider en de grootste man die ooit heeft geleefd. Onder zijn leiding ontwikkelde het land een omstreden nucleair programma. Terwijl Kim Jong-il veel geld in het atoomprogramma stak, verhongerden mogelijk honderdduizenden Noord-Koreanen. In 2008 kreeg hij een hersenbloeding waarna hij nauwelijks nog in het openbaar verscheen. Zijn opvolger is waarschijnlijk Kim Jong-un, zijn jongste zoon. Kim Jong-il is 69 jaar geworden. Vanwege zijn dood zijn de troepen in Zuid-Korea in staat van verhoogde paraatheid gebracht. De Verenigde Staten volgen de situatie in Noord-Korea op de voet en er wordt overleg gevoerd met Zuid-Korea en Japan. Het voormalige kinderdagverblijf Het Hofnarretje krijgt opnieuw een sanctie opgelegd van de gemeente Amsterdam. Er zijn nog altijd verschillende tekortkomingen. Zo is er vrijwel geen management en wordt het protocol kindermishandeling onvoldoende nageleefd. Het kinderdagverblijf waar Robert M. werkte heeft eerder al een boete van 30.000 euro gekregen vanwege tekortkomingen. In New York is een man gearresteerd die heeft bekend een bejaarde vrouw levend te hebben verbrand in een lift. De man van 47 zegt dat hij haar uit woede heeft vermoord omdat ze hem nog 2000 dollar schuldig was. Hij zou een aantal klusjes voor de vrouw hebben gedaan. De man spoot een brandbare vloeistof op de vrouw en gooide toen een molotovcocktail de lift in. Het weer, in het hele land kans op gladheid. Vanmiddag bewolkt en in de loop van de avond regen. In het oosten kan het gaan sneeuwen. Het wordt zo'n 5 graden, ook morgen wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 8 kilometer na een ongeluk. Op de A2 Utrecht Den Bosch voor het Oude Rijn 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, er ligt rommel op de weg. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 Vanuit Horen op de A7 naar Zaandam voor de afrit Weidewormen 9 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam verknopend Koenplein 3. De A12 naar Utrecht bij Bodegraven 4 kilometer. Op de A12 Arnhem Utrecht tussen Veenendaal West en Maren 3. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer. En op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 3 kilometer.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.